Mark Visser met het NOS-journaal. In Amerika is Betty Ford overleden, de weduwe van de republikein Gerald Ford. Die was van 1974 tot 77 president. Betty Ford was een invloedrijke first lady en stond bekend om haar vooruitstrevende denkbeelden. Ze was een voorvechter van vrouwenrechten en het recht op abortus. En ook had ze liberale ideeën over seks voor het huwelijk en drugs. Ze genas van borstkanker en sprak daar openlijk over, wat in die tijd niet gebruikelijk was. Na het presidentschap van haar man werd ze behandeld voor haar verslaving aan alcohol en pijnstillers. Toen ze in 1982 afgekikt was, richtte ze in Californië haar eigen kliniek op, het Betty Ford Center. Vele beroemdheden zijn daar sindsdien behandeld. Betty Ford is 93 jaar geworden. Een middelbare school in Roermond heeft een docent geschorst omdat hij een relatie zou hebben met een leerlingen. Volgens de school, het Broekhin College, heeft de 50-jarige docent onprofessioneel gehandeld door zijn omgang met het meisje van 16. De school in Roermond heeft aangifte gedaan bij de politie. Onderzocht wordt nu of de docent zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De zaak kwam aan het rollen na een klacht van een ouder. Syrië en de Verenigde Staten zijn in een diplomatieke rel verwikkeld. Afgelopen dag gingen in de stad Hama duizenden anti-regeringsbetogers de straat op. Ook de Amerikaanse ambassadeur was van de partij. Het regime van president Assad noemt zijn aanwezigheid een provocatie, maar de Amerikanen zeggen dat het regime van tevoren was ingelicht. Volgens het Witte Huis kan de Syrische regering beter wat meer naar de eigen burgers luisteren in plaats van kritiek te leveren op de Amerikaanse ambassadeur. Prins William en prinses Kate zijn begonnen aan een driedaags bezoek aan Californië. Na een rondreis door Canada kwamen ze aan op de luchthaven van Los Angeles, waar ze werden ontvangen door gouverneur Jerry Brown. Het is de eerste officiële buitenlandse reis van William en Kate als echtpaar. Ze trouwden op 29 april. Voor Kate is het bovendien de eerste keer dat ze in Amerika is. Het weer, eerst nog buien, maar in de loop van de dag vanuit het westen droog. Het wordt een graad of 20.